12 uur. Stubenitski met het NOS-journaal. Op een bedrijventerrein in Breda woedt brand in een schuimrubberfabriek. Er komen grote zwarte rookwolken vrij... en mensen in de omgeving krijgen het advies ramen en deuren dicht te doen... en de ventilatie uit te zetten. De schuimrubberfabriek is gespecialiseerd in het maken van binnenkussens van meubels. Er zijn geen mensen meer in het bedrijf in Breda. In het debat over de mislukte formatie wil premier Rutte weinig kwijt. Rutte wil niet zeggen tussen welke partijen het in de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks precies is misgelopen. PvdA en SP dagen hem uit dat wel te doen omdat dan pas duidelijk kan worden hoe het verder moet, zeggen ze. Rutte wilde niet veel verder gaan dan herhalen dat het vooral stuk liep op het thema migratie. Ook zei hij dat hij absoluut geen kabinet verwacht met GroenLinks erin. De hoofdverdachte in de fraudezaak aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft drie jaar cel gekregen, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ook moet de man bijna een half miljoen euro terugbetalen. Hans G. was hoofd technisch beheer aan de universiteit. Hij zou via nepopdrachten ruim 1 miljoen euro hebben weggesluist. Een sharia-rechtbank in Indonesië heeft twee jonge homo's veroordeeld tot ieder 85 stokslagen. De mannen werden twee maanden geleden betrapt op een kamer. Mensenrechtenorganisaties noemen de behandeling van de twee homo's vernederend en spreken van marteling. En de staatsschuld van Nederland daalde vorig jaar 32, 32 miljard euro meer dan het kabinet verwachtte. Uiteindelijk lag de schuld op 434 miljard. Dat komt neer op ongeveer 26.000 euro per Nederlander. Minister Dijsselbloem heeft dat tegen de Tweede Kamer gezegd... op de dag waarop alle ministeries verantwoording afleggen. Dan het weer nog. Geleidelijk steeds meer zon en het wordt zomers warm vanmiddag. 24 tot 29 graden. Morgen verdrijven regen en onweer de warmte. Op vrijdag wordt het wisselvallig en 17 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad alleen viel op de A16 van Breda naar Rotterdam.